politiemacht zwarte inwoners vaker benadeeld. Zo worden ze vaker aangehouden bij verkeerscontroles en zitten ze langer vast dan blanke Amerikanen. Aanleiding voor het onderzoek naar de politie in Ferguson is een incident in 2014. Toen werd een ongewapende zwarte tiener doodgeschoten door een blanke agent. Bij een ongeluk met een schoolbus in Frankrijk zijn zes doden gevallen. De slachtoffers zijn tieners. Drie anderen raakten gewond, onder wie de chauffeur van de bus. Het ongeluk gebeurde bij Rochefort in de buurt van de badplaats La Rochelle. De bus botste daarop een vrachtwagen. Gisteren was er ook al een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Frankrijk. Daarbij kwamen twee jongeren om het leven. Winkels hebben een goed jaar achter de rug. De omzet in de detailhandel steeg vorig jaar met 1,4 procent. Dat is de hoogste groei in zeven jaar. Vooral meubelwinkels deden het goed. Daar steeg de verkoop ruim 6,5 procent. Bij elektronicazaken en kledingwinkels daalde de verkoop juist. De eerste Nederlandse versie van het Correspondence Dinner heeft gisteravond 2,7 miljoen kijkers getrokken. Daarmee was het programma waarin premier Rutte grappen maakte over pers en politiek het best bekeken programma van gisteravond. Het Correspondence Dinner is in de VS een jaarlijks terugkerende ontmoeting tussen onder meer de president, uitgevers en journalisten. Het weer, de zon schijnt af en toe, maar er kan ook een bui vallen. Vanmiddag wordt het 6 tot 8 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen is het eerst vrijwel overal droog met af en toe zon. Later neemt vanuit het zuidwesten de kans op regen toe. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Er staan nog wel een aantal files, eh, vooral rond Amsterdam. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 4 kilometer bij knooppunt Muidenberg. A2 Den Bosch richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn 3.